Matthijs van der Meer. Dit is Radio 501. Is Radio 501. muzikaal talent is, dus, dat weten we dan bij deze ook weer. Nou ja, in de jaren 80 had hij al eh, Party All The Time. Ik heb het over Eddie Murphy. Hier hoor je hem samen met Snoop Lion en Red Light. En Red Light is dan een voorproefje van wat je gaat eh, kan verwachten bij zijn comedy show. Die hij ergens binnen nu en de komende twee jaar gaat lanceren met muziek en comedy. Ja, ik ben heel erg benieuwd. Het is vandaag 11 september 2013, 6 over 6. De 75ste aflevering van Meer Matthijs. Dus zondag was de 74ste. Nou, van die prachtige overgang van 74 naar 75 is een nummer gemaakt door de Cornelis. 74, 75, ja. De 75ste aflevering van Meer Matthijs op Radio 501. En we stormen keihard af op de 100. En Gijs, jij stond ook keihard af op de 100, hè? Ja, eh, leuk dat je het zegt, want ik ben nu echt precies aan het uitrekken wanneer nou, nou precies de 100 gaat passeren. Ik ben hier, zie, zie je wel, misschien bewerkt dan ook wel. Ah. Een heel schemaatje aan het maken van... Geniaal. Echt meteen druk bezig met alles. Dus wij gaan met onze honderdste aflevering, wat ergens begin december zal zijn, hebben een feestje gaan vieren, denk ik, hè? Ik denk dat we een heel groot feestje moeten gaan geven, ja. Thijs, ja. We gaan nog even brainstormen over locatie en eh, de hele setting en zo. Artiesten natuurlijk, want nou, het moet live muziek zijn. Uiteraard, dat, eh, dat komt allemaal goed bij. Ik heb al eh, genoeg connecties en volgens mij jij ook wel, dus... dat komt helemaal goed, jou. Dat je hier in de radiowereld wel. Dat scheelt aan artiesten geen gebrek. Nou ja, precies, precies. Ik stel jouw filletje even. Tuurlijk. Het is vandaag 11 september en 11 september is natuurlijk een memorabele dag. Ik weet nog precies waar ik was toen ik hoorde dat op 11 september 1952 de eerste kunstmatige hartklep werd geïnstalleerd. Ja, precies. Of gaat het nou... Is dat nou... Nee, 11 september staat bekend op iets anders. Nee, we gaan het er gewoon niet over hebben. Er zijn heel veel andere leuke dingen gebeurd op de 11e van september. Zo is, zijn de jarigen vandaag. Ja, John Buck, de leadgitarist van Coldplay, is vandaag jarig. Kijk. Geboren in 1977. En we hebben twee jarigen uit 1965. De een heet Moby en de ander heet Bashar al-Assad. Moby, is die al zo oud? Moby is best oud, ja. Die Echt is waar? 48 geworden vandaag. En uh, Assad, die ene dictator van Syrië en zo, die zijn eh, chemische wapens moet inleveren. Ja, precies. Nou ja, weet je wat? Speciaal voor zijn verjaardag mag hij het lachgas houden dan. Om nog even een feestje te vieren. Maar eh, dat Sarin-spul gewoon inleveren. Dan gaan we er een mooie verjaardag van maken. Ik heb een liedje speciaal voor onze prachtige dictator, onze grote leider in Syrië. Congratulations. when starts to shake Dirtback. En daarvoor een verjaardagsliedje voor Moby, John Buckland van Coldplay. En Bashar alles had onze grote leider in serie die dus eh, ja, voor zijn verjaardag eigenlijk zijn hand mag inleveren. Moet hij dan ook maar gewoon doen hoor. Het wordt een keer tijd dat hij erop rot. Kan hij gewoon lekker met pensioen gaan en genieten van zijn verjaardag vanaf vandaag. Komt deze tegen. Ik dacht, oh ja, die was er ook nog. Heel leuk liedje van Jamaica. I think I like you too. in de studio van Radio 501. En daar hoort dan ja, patat bij of zo. Maar Gijs, als die aan de oven gaat zitten om overvriet te bakken, dan komt dat niet helemaal goed. Gijs, dat gaan we niet meer doen, hè? Dat gaan, gaan we het er eigenlijk wel over hebben. Het is wel heel erg, hè, wat er afgelopen zondag is gebeurd. Ja, we kunnen nog wel één keer samenvatten. Kees Franken kwam zelfs de studio binnen om te kijken of alles wel goed ging. Want het rookt zo raar door het hele creatieve broedplaats hier. Precies. Het is, ja, ik, er ik zal het even kort uitleggen voor de, voor de, voor de luisteraars, niet voor de kijkers. Eh, we hebben hier in de, in de studio, ja, even, even buiten de studio, staat er een magnetron oven voor mij is dat het precies. En eh, ja, die, die kun je dus op zeg maar twee standen zetten. Op de, op de magnetronstand en op de overstand. En het eerste portie, want ik had eh, afgelopen zondag uitzending met Chris. De eerste portie gooide Chris in, uh, in een dingetje. En dat was, hij had hem dus gewoon perfect zoals het hoorde. En dat smaakte goed. Ja. Maar ja, toen dacht ik van, oh, dan kan ik het ook wel waarschijnlijk. Nee. Dat ging niet <laughs> goed. ik, het, wat bleek nou? Ik had ze waarschijnlijk op uh, magnetronstand gezet. Ja, maar zelfs die uit de oven waren al niet al te lekker. En dan ga jij nog even de tweede portie bakken en dan blijven ze eh, eh, bakken, wou ik zeggen. Maar ik zei al plakken. Er staat voor mij op jouw Twitter staat nog een hele mooie foto van hoe ik die patatjes ondersteboven hou. Ja, die bleven dus plakken aan het bord. Ja, precies. Nou, eh, ik weet niet heel veel van patat. Ik ben geen fritoloog. Maar ik weet wel dat als jouw patat plakt aan, de, aan het bord. en je dat bord op zijn kop kan houden. dan is goed. Dan gaat er iets niet helemaal goed. Voor de foto kijk je gewoon op uh, Matthijs, volgens mij. Heel goed, ja. Matthijs met één t heel belangrijk. Zelfs mensen op, mensen op Facebook zelfs, die zoeken mij dan op. en dan zoeken ze dus op Matthijs met een T. en dan sturen ze een bericht en dan alsnog met twee T's. Ja, precies. Ja. ik, ik, vind het prima, want ik weet dat ze mij moeten hebben. Maar ergens ben je toch wel gewoon een beetje, een beetje dom. Ja, precies. Dat is, is toch een beetje jammer, weet je. Er staat het gewoon, staat, zelfs op je Facebook wat je zegt inderdaad. Nou, ja. staat gewoon Matthijs, M-A-T-H-I-E-S. Ja, ik wil geen namen noemen hoor, maar Levi, die gast van eh, de maandrap en zo, die ga ik er dan ook bij betrekken. Maar jongen, let even op. Ja, precies. Zo moeilijk is het niet. Nou, liedje voor de jarige. Niet voor de zat? Nee, liedje van de jarige. Moby. Lekker. Porselein. staat gewoon in je keukenkast. Er is eigenlijk heel niks speciaals aan, maar... Eh, Moby die weet er dan een prachtig nummer over te maken. Porselein. Ik draaide in mijn vorige show de, eh, een track van de nieuwe plaat van de Arctic Monkeys. En die heette de Number One Party Anthem. En ik dacht, dat zou een ongelofelijke feestplaats zijn. Maar nee. Dat is ongeveer dit tempo wat je net hoorde. Maar ja, dat verwacht je dan niet als je de Number One Party Anthem verwacht. Maar ja, dan gaan we maar even terug naar vroeger. Toen de Arctic Monkeys nog echt gewoon rockten. Who's that girl there? Ja, deze was ook gewoon van hun natuurlijk. So that she had to roam the streets. She doesn't do major credit cards. I doubt she does receipts. It's all not quite legitimate. And what a scummy man. Just give him half a chance. I bet he'll rob you if he can. Can see it in his eyes, yeah, that he's got a driving ban amongst some other offences. I've seen him with girls of the night, and he told Roxanne to put on her red light. They're all infected, but he'll be alright, cause he's a scumbag, don't you know? I said he's a scumbag, don't you know? in his eyes, yeah, that he's got a nasty planner. Oh, you're not involved at all. The the Monkeys. When the Sun Goes Down. Dat alles op jouw Radio 501, waar ik nu mijn 75ste aflevering alweer heb. En Gijs die heeft binnenkort ook zijn 100 eh, ste ja. Het gaat zo hard jongens. Maar uh, nou heb ik dus een idee. Dus we gaan ergens een, eh, een kroeg of een zaaltje regelen met het podium. En dan gaat Chris mooi aan de knopjes en de kabeltjes schuiven en trekken en doen. Ja, klinkt goed. Dus dan moeten we eens even gaan brainstormen en misschien de social media inschakelen van eh, wie, wat, waar en hoe eh, kunnen wij nou doen om onze gezamenlijke 200 afleveringen te vieren. Ja, dat, eh, het schiet al aardig op. Ik heb het even het, lijstje bekeken. Hij ligt, hangt daar aan het grote Radio 501 eh, prikbord met magneetjes. Ja, ehm, Ik zie dat jij jouw 100ste uitzending op 8 december 2013 hebt. Ja. En ik heb het, uh, eh, mijn op 16 november 2013. Dus voor die tijd ga je mij gewoon inhalen? Ja, waarschijnlijk wel. Ja, het zit er wel in. Tenzij ik natuurlijk zo erg ziek word dat ik gewoon twee weken thuis moet zitten. Maar dat denk ik niet. Ja, nou, ik, ik heb dus zo gerekend, ook als andere mensen voor mij invielen. Het gaat gewoon om de afleveringen van de show. En de show met zijn naampje. hoogte voor Hoogland heb ik ook een paar keer voor jou gedaan. En jij uh, vice versa, dat weer voor mij. Dus laten we dat dan uh, gewoon alsnog per dag zo berekenen. En dan kom ik ongeveer op 12,5 weken en jij de, de helft daarvan. De helft, ja. Eh, ja, ik heb natuurlijk ook een dubbele aantal programma's van je, eh, ja. dan jij in de week. Dus ja, in principe snap ik dat wel. Maar... Ik denk dat ik gewoon even een paar eh, shows in de week bij ga doen. Moet ik Arwin even contacteren, want ik wil eigenlijk niet dat jij mij dan inhaalt. Nee, nee, nee. Maar hoe dan ook... Oh, dit wordt een strijd, jongens. Dit wordt een strijd. Nee, hoe dan ook zit er twee, drie weken ongeveer tussen dat wij onze honderdste aflevering hebben. Precies. Samen feestje bouwen ergens tussenin of rondom die data. Ja, of dus even of zo, 7 december, vlak voordat jij yes. je honderdste hebt. Ga er nou- even flink over nadenken. Ga jij nou eens even bedenken welke artiest en dergelijke jij zou willen hebben. Welk merk bier en eh, waar je dat misschien zou willen doen en zo. Lekker, lekker. Dan ga ik er ook even op over nadenken. Dan gaan we die lijstjes naast elkaar leggen. En dan hebben wij gewoon ja, eh, aan het einde van november, het begin van december... een prachtig feestje te vieren. Klinkt goed, klinkt goed. Yes. Dit is Goose met Sinrise. En Goose staat op Appelpop. En over Appelpop gaan we het zo nog even hebben. Goose staat op Appelpop komend weekend. En het mooie aan Appelpop is, ze hebben een line-up waar je u tegen zegt. Handsome Poets, Balthazar, John Coffee, Madness, Kensington The Opposites, Wende Snijders, Laura Jansen, Postman, Main Street. Dat zijn allemaal van die jongetjes net als Gijs. Oh, Main Street, ja. Kom leuk hoor, Matthijs. Leuk al, hoor. Het zijn allemaal een beetje gijsjes daar bij Main Street. Nou, wordt een gezellig feest. Ik heb er zin in. <laughs> maar ja, op Appelpop dus ook. Een band die nog nader te bepalen is. En dat zou eventueel kunnen zijn onze hele eigen Two Shakes of a Lamp Dat kan dus nog. Als je nu even stemt, dan moet je gewoon even op Facebook zoeken naar Two Shakes of a Lamp En wie weet zijn zij te bewonderen op het grote, maar gratis festival in Tiel aankomende weekend genaamd Appelpop. Een naam die er ook op staat en die al wat eh, ja, langer gevestigd is als het gaat om de muziekwereld is...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 coming on strong. And the newsman sang his same song. Radar Love. Radar het ultieme wapen tegen vreemd gaan. Hé, hey, waar is mijn vrouw nou? En dan zet je je radar aan en dan blijkt... Oh ja, die is weer bij de buurman. Prima. Lekker laten liggen, deur op slot, ik kom er ook niet meer in. Golden Earring te bewonderen op Appelpop komend weekend. En het is gratis mensen, gratis in Tiel. Komt ook die sham vandaan volgens mij. Ja, wat heb ik dan nu voor je? Andere mensen die misschien dus wel op Appelpop zouden kunnen staan. En dat ligt helemaal aan jou. Dan kun je even stemmen op Facebook. Gewoon even zoeken naar uh, Two Shakes of a Lamp Stil. En dan krijg je vanzelf zo'n keer. Nee, sterker nog. Op de site hebben wij ook een heel mooi bericht voor die jongens eruit gegooid. Want wij gunnen het hun zo, hè. Een plekje op Appelpop. Dat is dan waarschijnlijk wel echt de doorbraak van de jongens van Two Shakes of a Lamp Stil. Nou, dat, oh, dat is echt... Jongens, we moeten een nieuwe cd-speler hebben. Ik word helemaal gek voor dat knopje. I've been looking for days now. So many I lost. I got. Save me the speeches, I won't remember a lot. Life isn't sure, it's average. It's something else. I've been building my way. Life is Average van Two Shakes of a Lamb Still. En die kunnen dus nog op Pop staan. Maar dat ligt helemaal aan jou. Stem op hun. Ja, zoek even op Facebook naar Two Shakes of a Lamb Still. Want ik zou het hun zo gunnen. Dit ene nummer trouwens. Ik weet niet of het deze is. Nee, dat is, dat is het mooie aan Two Shakes of a Lamb Still. Je weet niet welk nummer wat is, want... Het gaat alle kanten op. En die, ze hebben dus laatst een nieuw stuk geschreven. En dat is dan niet een nieuw nummer of zo. Nee, dat is een nieuw tussenstuk. En dat kan echt minuten doorgaan. Echt een kwartier zelfs al. Een van hun eerste optredens eh, stonden zij in een klein jeugdcentrum in Wochnum, hier vlakbij Horen. En toen mochten zij drie nummers in een kwartier spelen. En zij hebben, ja, zoals uh, toen Shakespeare van stil wat aan, ze hebben scheid aan die regels. Want toen zei zij spelen een half uur lang één nummer. En dan denk je niet, niet van één nummer keer op keer hetzelfde. Maar nee, gewoon echt lekker rekken en jammen en doen en zo. Dat klinkt zo ongelooflijk goed. Two Shakes of Lijmstil dus op Facebook. En kijk ook even op www.radio501.nl onder het kopje Two Shakes of Lijmstil naar Appelpop. En stem stemmen die kant op, want dat eh, is hem gegund hoor. Het is dus 11 september, maar ja, er zijn nog heel veel andere leuke dingen gebeurd dan dat ene waar jij aan denkt als ik zeg 11 september. Moby is jarig, John Buckland is jarig van Coldplay. En ik heb vandaag een heerlijke panini met gemarineerde kip gehaald. Ja, er zijn dus ook leuke dingen op zo'n dag als vandaag. En daar moeten we dan ook een keer bij stil gaan staan. Appelpop, dus daar staat dus... Uh, we hebben er staan de kick, de golden earring. Misschien Touche of van stil, Goose en deze gasten. Uit België. Do not claim them more hoor je. En het is van Balthazar. dat uit België niet alleen lekkere patat en lekkere bonbons komen, nee, ook heerlijke muziek. Ja, die eh, die mannen van Baltasar, die kunnen er wat van. Doen dat Claim Them Anymore hoorde jij nu live op Radio 501. Nou ja, live on air. En straks dan live op het podium in Tiel op Appelpop. Misschien dat ik even langs ga, ja. Ik heb er wel zin in. Nu tijd voor de plaat van je hoofd. Een hele mooie deze week van Tim van Doren. Always oh, consider home. 501. Plaat voor je hoofd. Jouw radio, jouw muziek, echte muziek. When Dad brought home the Chevy, the bigger plan's already there. First a couple years of tuning, cause that thing really was a wreck. Some quality father son time Some let's get to know each other better time Jake just saw the chores Of this wreck long left behind He remembers all the breakdowns On a long forgotten road But the memories they gave him He'll always consider home Radio 501. Radio 501. Radio 501 Daverende Donderdag. Van als 1 uur tot middernacht Radio 501. Donderdag Radio 501. Vrijwillig actief in een buurthuis, bij een sportclub, op school of waar dan ook? Ben of ken jij een vrijwilligersproject of organisatie en wil je kans maken op 5000 euro voor jouw project?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 Het kantoor van de buurman biedt een ruime diversiteit in verschillende live muziekstijlen op het beste podium wat horen heeft. Het kantoor van de buurman, Koeportsplein 3 te horen. Koeportsplein 3 te horen. Kijk voor meer informatie op www.hetkantoorvandebuurman.nl. Tot ziens bij Ron en Tona.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 Met Matthijs van der Meer. Honey, you are a rock. Upon which I stand. And I come here to talk. I hope you understand The green eyes Yeah, the spotlight Shines upon you And how could anybody Deny came here with a load, and it feels so much lighter now I met you. And honey, you should know that I could never. On which I flow. And I came here to talk. I think you should know. net even eh, gevraagd, of nou ja, een beetje gepeld Als ik tegen mijn vriendin zeg, je bent een steen en ik sta erop. Nee, dat is niet echt iets wat uh, heel romantisch, erotisch of zo overkomt in het Nederlands. In het Engels daarentegen, honey, you are the rock upon which I stand. Ja, dat is dan toch weer een stukje mooier. Coldplay hoorde je. En dat allemaal omdat John Buckland, de leadgitarist, vandaag jarig is. 1977 is hij geboren. En dan leert een snel hoofdrekensommetje mij dat hij vandaag 36 jaar is geworden. Ja, laten we daar maar op houden. Ik heb muziek voor je. Out of Sight heet de track. Eh, het is van de Bloody Beetroots, maar er wordt op gezongen door niemand minder dan Paul McCartney. Paul McCartney. Kijk, daar is hij. Het album komt binnenkort uit, maar deze single die is er alvast. Geniet er maar. weer eens wat anders dan eh, Yesterday of zo, hè? Die Paul McCartney heeft het nog steeds en dan dit keer met de Italiaanse Bloody Beetroots. Ik vind het toch wel wat, maar die gast die is in ieder geval lekker bezig nog. En nu, nu is het tijd voor iets heel anders. Sean, koffie! John Coffee met Dirt and Stones op Radio 501. Ik ben bij tot 8 uur. Daarna is de beurt aan Dex Drums en Rock and Roll. Muziek die zijn waar, naam waarmaakt. Ja, dat klinkt inderdaad alsof die dudes te veel koffie op hebben. Heerlijk hoor. Dat allemaal op jouw Radio 501. Waar nu vandaag, deze woensdag, dus Gijs begint. Daarna ben ik aan de beurt. Van 6 tot 8 meer Matthijs. En dan straks tussen 8 en 10 Dex, drums en rock en roll. Deze gast ken je wel. Ik heb een hele vette documentaire gezien over Brian Jones, die ene gitarist. Stoned heet hij. Zeker een aanrader. Je hoort de nu met Brown Sugar. pressure, let it come on and break it on down. That the spot get hot, that it's ready to pop. Don't even look at the clock. All of your problems forgotten. It's time to rock till you drop. Build the force and just fly to the epicenter of the party's bass tremors. Come on, it's a wonderful night. You gotta take it from me. It's a wonderful night. Come on and break it on down. It's a wonderful night gotta shake it for me. It's a wonderful night. We rock like Colorado, you're out of throwing bottles. We give a fuck about your status, who you are tomorrow. Whether you beg or borrow, or hit the super lotto. Whether your girl look like a minga or a supermodel. Feel the connectedness, energy that's projected. The way that the whole collective consciousness arrives like helium up. Moving out of the question, won't disrespect them, but our style's fucking pouch like Dave Beckham, come on. It's a wonderful night. You gotta take it from me. It's a wonderful night. Come on on and break it down. It's a wonderful night. You gotta shake it from me. It's a wonderful night. Come on on and break it down. It's a wonderful night. Everybody can see. It's a wonderful night. Nou, geen woord gelogen hoor door Fatboy Slim Wonderful Night It Is. Want ja, waar ik de hele dag regen heb gezien, regen, regen, regen en nog eens regen... heb ik vandaag, ja, nu zo bij het ondergaan van die zon... nog wel even het doorbrekende zonnetje gezien. Het kan dus wel, hè? En ook is het weer niet al te best nu, wie weet krijgen we nog een knallende nazomer. Ik hoop er zo op voor Appelpop en voor al die feesten die nog staan gepland de komende dagen. What I Love. Nou, dat heeft Janelle Monet echt heel goed gedaan. Die heeft het publiek namelijk Prins gegeven. En dat samen met Prins heeft ze dus samen dit nummer gemaakt. Dat nieuwe album. En dat is echt prachtig geworden. En nieuws trouwens uit muziekland, uit Rusland ook. De eh, Russische staat wil de Bloodhound Gang niet alleen maar eh, niet meer in het land hebben. Die willen ze ook aanklagen namelijk omdat zij het Russische volk ter schande hebben gemaakt. Nou, als er iemand het Russische volk ter schande maakt, dan is dat president Poetin zelf wel. Nou ja, we wordt niet geapprecieerd als jij een Russische vlag langs je kruis haalt tijdens een optreden blijkbaar. Nou ja, mocht ik een Russische vlag weten te scoren, dan haal ik die hier langs mijn kruis, langs mijn billen... Live in uitzending. Dear JC Lane, I wrote to explain I'm your biggest fan. I just wanted to ask, could I eat your ass right back as soon as you can? You've had a lot of dick, had a lot of dick. I've had a lot of time, had a lot of time. You've had a lot of dick, JC, but you ain't had mine. Dear Chasey Lane, I wrote to complain. You never wrote me back. How could I ever eat your ass when you treat your biggest fan like that? You've had a lot of dick, had a lot of dick. I've had a lot of time, had a lot of time. You've had a lot of dick, JC, but you ain't had mine. Dear Chasey Lane, I wrote to constrain. This letter is my last. As your biggest fan, I must demand you let me eat your ass. You've had a lot of dick, had a lot of dick. I've had a lot of time, had a lot of time. You've had a lot of dick, JC, but you ain't had mine. GPS. Mom and Dad, this is JC. JC, this is my mom and dad. Now show them them titties. Now show them them titties. PS. Mom and Dad, this is JC. JC, this is my mom and dad. Now show them them titties. Now show them them titties. Would you fuck me for blow? hoge uitzondering is mijn vriendin meegekomen naar de studio om mijn uitzending bij te wonen. En dat, eh, ja, als liefhebbend vriendje doet mij dat wel wat. En dan denk ik, ja, laat ik maar speciaal voor haar een nummertje draaien. En dat nummertje, daar zit een verhaal achter. Als hij dit hoort namelijk, echt, dan krijgt ze kippenvel. Dat zit heel diep. En ergens, ja, eh, doe ik dit niet omdat ik zoveel van haar hou, maar eigenlijk omdat ik gewoon heel erg wil treiteren.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 Kijk, smaken verschillen en zo. Maar zoals zij een liedje kan haten, zoveel houdt ze dan ook weer van mij. Ja, it must be love. Ook op Appelpop trouwens. Madness. Nou schatje, dan eh, maakt dit wel weer een beetje goed, toch? I never thought I'd miss you Half as much as I do I'd feel this way, the way I feel about you. As soon as I wake up, every night, every day. much without words. Bless you and bless me. Bless the bees and the birds. Het het was af als ik hiermee wegkom. Want echt, haar haat jegens dat vorige nummer, hoe, van Nielsen en Miss Montreal is echt gigantisch. Maar ja, dan heb ik nu een nummertje waar ze dan wel echt om vroeg. Om het toch een beetje goed te maken. Van The King himself, Black or White. spend my life being a color. Damn, you agree with me when I saw you kicking dirt in my eyes. You're thinking of being my baby. It don't matter if you're black or white. I If you're black or white it don't matter like you're black. Oh. Michael Jackson, daar hoeven we niet al te veel meer van te verwachten. Maar de mannen van Kings of Leon, die ik straks ga draaien, ja, die zijn er een tijdje tussenuit geweest nadat Caleb, de frontman, een inzinking heeft gehad op het podium. Gewoon tijdens een optreden ergens in 2011. Toen zijn ze er een tijdje, hebben ze een tandje teruggenomen en zo. En eh, de snelheid en dergelijke, de energie die zij staken in het optreden. Want het is nogal wat hoor, zo'n Europese festivaltour en dan optredens tussen eh, al de bedrijven door ook nog. Ja, het vergt enorm veel energie voor een grote band als de Kings of Leon om dat allemaal te, eh, ja, realiseren. Nu zijn ze er weer en ze hebben er zin in. En dan komen ze dus met Mechanical Bull, de nieuwe, een nieuw album. En een van die nummers daarvan heet Wait For Me. En hij is prachtig. Dat was een lichtgewicht bokskampioen. En voor de rest weten we eigenlijk heel weinig over deze man. Behalve dat hij zelf dan ook wel wat heeft gevochten in het verleden. En nu even dacht van, ja, ik ga muziek maken. Zijn artiestennaam heet Jones en de track heet Destructive Man. En het is nieuw. este weten dus bar weinig over deze man genaamd Jones, die hier zijn debuutsingle Destructive Man promoot. Ik ben het tegengekomen op The Guardian, op het eh, muziekblog van Michael Crack. En wat we dus weten is dat hij uit Oost-Londen komt en dat zijn vader een bokskampioen was. Hij zelf ook zijn grootste tienerjaren gebokst. En dan ja, is hij een beetje een agressievelingetje geweest, zo denk ik. En daarover ja, heeft hij dan wel wat eh, verwerkt in zijn muziek zo hoor je natuurlijk ook ja, eh, de titel Destructive Man. En dan komt hij met tekst als... Eh, I threw a brick at a mirror, mirror for exposing who I am. Nou, het is een beetje eh, zelfreflecterend en zo. de psychologische kant erachter is best indrukwekkend. En ja, dus niet alleen boksen, maar ook muziek beheerst deze man volledig. En over muziek gesproken, ja. Het hoeft niet altijd heel diep en psychologisch te zijn, die teksten. Nee, het kan ook gewoon heel leuk en grappig zijn. Zoals Party in My Pants and Too Fat to Fly van Roger Allen Wade. Little buzzard, sparrow, crow, take me down where the winds don't blow. I want a butt ugly slut with a bad drinking problem and a jealous old man in jail. I want one so ugly she'll crack a mirror and so fat she'll knock a needle off the scale. Long as she buy me a new coat, I don't care if she's built like a blue whale. I want a butt ugly slut with a bad drinking problem and a jealous old man in jail. Lord, she's ignorant, but she's ugly. Yeah, she's lazy, but she's mean. I've been to two tent revivals and a chicken fight, and I ain't never seen nothing. Like when my little wildebeest tires into a dozen jelly-filled Krispy Kremes. I want a butt ugly slut with a bad drinking problem and a jealous old man in jail. I want one so ugly she'll crack a mirror and so fat she'll knock a train off a rail. Yeah, that old cherub, she cheats on me long. She sends me checks in the mail. I want a butt ugly slut with a bad drinking problem and a jealous old man in jail. I want a butt ugly slut with a bad drinking problem and a jealous old man in jail. Hey, Naast Party in My Pants en Too Fat to Fly ook een paar die Slot with a Bad Drinking Problem and a Jealous Old Man in Jill Roger and Wait, de oom van Johnny Knoxville. Ja, als ik een artiest vind, dan ga ik hem ook gelijk grijs draaien. Dit is de nieuwste van Baskerville. Hij heet Gun for Hire en wordt ingezongen door niemand minder dan onze eigen Blauwzoen En god, wat is hier mooi. die bepaalde mensen met bepaalde namen of bepaalde geboortedaten, zoals 11 september of zo, voor goed tekenen. En nooit zal er meer normaal een keer een Simone kunnen bellen met de radiostudio zonder dat de DJ dit nummer in gaat zetten. Bij deze voor alle Simones ter wereld onze welgemeende excuses. Maar ja, eigenlijk is het dan weer de schuld van de kick. En de kick, die staat ook op Appelpop dit weekend. Ja, en zo blijven we een beetje in het Appelpopstraatje. Want daar staat dus ook bijvoorbeeld deze gasten. The Opposites. En dan niet de nieuwe muziek, nee. Gewoon lekker een klassiekertje van hen Genaamd Slaap. Morgen weer een nieuwe dag. Een nieuw gezicht, een nieuwe wereld en een nieuwe lach. Droom maar over de dingetjes van vandaag. Maar nog één vraag, waar komen kindjes vandaan? Het is als twee mensen dicht bij elkaar zijn. Is dat nou liefde? Ja, maar soms kan het ook haat zijn. Kijk, soms gaan er dingetjes niet eerlijk, dat mag niet. Maar wie is dan de baas van de wereld? Alles wat leeft op de wereld. Maar meeste praat over een man uit Amerika die aan het vechten is met mensen uit een ander land. Omdat hij denkt dat het beste is voor alle man. Iedereen die is een beetje baas. Neem zijn papa zegt de blanke. Nee, dat is niet waar. Je zal het leren met de tijd. Kijk, van buiten zijn we anders, maar van binnen gelijk. Slaap doe je ogen toe. Want je weet dat je nu gaan dromen moet. En je ziet alles in je hart op pijn. Maar uh, jouw leven hoe niet hard te zijn. Dus kind, slaap en doe je ogen toe. Want je weet dat je nu gaan dromen moet. En je ziet alles in je hart op pijn. Maar uh, jouw leven hoeft niet hard te zijn. Slaap, kindje, slaap, verder lopen slapen Morgen kan jij weer lekker gaan fluiten over de straat Mama die is mijn papa gaan eten bij de Chinees En dan drinken ze lekker wijn en dan vreten ze van de vlees Waarom hebben papa en mama altijd ruzie met elkaar? Het is niet altijd zo, ze zijn tenminste nu nog bij elkaar Je vriendje Kees die heeft geen eens een paar, die is dood Maar waarom gaan mensen dood? Nou ja, dan ga gewoon zo Net als Vera, Amika, al je tantes zijn weg Maar waar gaan ze dan naartoe? Gewoon een andere plek Kerel, jij weg niet bang te zijn, want jij gaat nu nog lang niet dood Maar Robby zegt de ene man is dood, dus iemand anders brood Dat is bijvoorbeeld wat de mannen vroeger deden gingen naar een ander land en stolen al het eten. Dus die mannen werden rijk, maar de bewoners van het land. Oh, trouwens, ga jij maar slapen nu gewoon, mijn kleine man? Slaap zwak, daarom zitten ze toch thuis? Nee, dat zeggen zwakke mannen, maar dat is dus echt niet juist. En kijk maar naar je moeder, mama is een sterke vrouw en mama voor terwijl ze ook nog best wel werken wou. En iedereen en alles op de wereld is gelijk. Maar vroeger was er elke man die alles overnam. Maar eens zei dat joden minder waren. Ze mochten niet meer blijven. En dat is de reden waarom mannen boeken is gaan schrijven. Doe nu jouw gedichten slaap maar zacht. Alleen, als ik nog één dingetje vragen mag. Wat? Waarom hebben sommige mensen nou niks te eten? Omdat er mensen zijn die enkel om zichzelf geven. Maar is dat dan niet erg? Jawel, maar kijk niet naar een ander. Kijk altijd naar jezelf. Dat is waar het begint en dat is wat werkt. Schrijf niet alles af op een ander, want dat is beperkt. Nu doe je ogen dicht en slaap en doe je ogen toe. Want je weet dat je nu gaan dromen moet. En je ziet alles in je hart doet pijn. Maar eh, jouw leven hoeft niet hard te zijn. Dus slaap en doe je ogen toe. Want je weet dat je nu gaan dromen moet. En je ziet alles in je hart doet pijn. Maar eh, jouw leven hoeft niet hard te zijn. Dat is inderdaad kindertjes bedtijd, dus leg dat kleine tuig op bed. Dan kunnen de mannen van Tex Drums en Rock'n'Roll ongecensureerd aan het werk gaan. Ik heb nog geen plaatje voor je en dat is er ook eentje die op Pop staat. En verder ga ik geen woord afhaal maken. We gaan gewoon luisteren naar... Dance, the war is over. Van Handsome Poets. Ik spreek jullie zondag weer. Tot dan.